Sommige studenten zeggen dat ze op zichzelf wonen, terwijl ze in werkelijkheid nog bij hun ouders wonen. Dat levert hen onterecht 171 euro per maand extra studiefinanciering op. Controleurs gaan de komende tijd in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Twente op bezoek bij studenten die als uitwonend geregistreerd staan. De FNV-bonden eisen bij de komende CAO-onderhandelingen minimaal 2% loonsverhoging, iets meer dan de inflatie. Daarnaast willen ze afspraken over werkgelegenheid, flexwerk en arbeidsdeelname door ouderen. Als de werkgevers daar niet op ingaan, kan de looneis oplopen tot 3%, zegt de FNV. Het CNV gaat de CAO-onderhandelingen in met een looneis van minimaal 1,5%. Bij de Russische federale overheid verdwijnen zeker 100.000 banen. Komt neer op zo'n 20% van het totale aantal ambtenaren. Het massa-ontslag moet in de komende jaren een besparing opleveren van bijna 1,1 miljard euro. Het ambtenarenbestand van de federale regering is volgens president Medvedev te log om het bestuur van Rusland te moderniseren. Bij een gaslek in een bedrijfspand in Venlo zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De brandweer had uit voorzorg tientallen mensen geëvacueerd, maar inmiddels is iedereen weer terug. Door de lekkage kwam vanochtend het gevaarlijke gas ethyleenoxide vrij. De brandweer probeerde met een watergordijn te voorkomen dat het gas zich verspreidde. Na metingen is gebleken dat er geen giftige stoffen meer in de lucht hangen. Oud-VVD-leider Voorhoeven heeft zijn lidmaatschap van de VVD opgezegd. Hij is het niet eens met de deelname van de partij aan een regering met gedoogsteun van de PVV. Persoonlijk wil ik daar geen medeverantwoordelijkheid voor nemen, zei Voorhoeven. Voorhoeven was fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer en minister van Defensie.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 Geen vriend om mee te praten, geen kind dat naar je lacht. En liefde Jouw stem hoor ik als ik eenzaam ben. Vrienden was ik niet gewend, liefde heb ik nooit gekend. Jouw lach, dat ik dit beleef rusteloze kroegen, de licht om me heen. En ik ging elke dag een beetje dood. Als jij niet was gekomen, lag ik nu in de grond Ik geloof weer in het leven, sinds jij als ik eenzaam ben. Vrienden was ik niet gewend, liefde heb ik nooit gekend. Jouw lach, dat ik dit beleef zal vergaan. Jouw stem hoor ik als ik eenzaam ben. Vrienden was ik niet gewend, liefde heb ik nooit gekend. Jouw lach, dat ik dit beleven mag, dank de hemel heb ik nooit gekend. Jouw dat ik dit beleven mag, dank de hemel dat ik jou zag. De tijd staat even stil. Veerman en Schilder, een cd die zij uitbrachten in 1994. En vooral muziek uit een kastje lieten komen. En daar bedoel ik mee dat er niet echte instrumenten gebruikt zijn. Veerman en Schilder, ze hebben de cd zelf helemaal voorgeschreven. En het is een kleine hit geworden voor die twee heren. Luisteraars, welkom bij deze uitzending van Muziek hier. Nog één of twee uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. En deze dame... Er werd van gezegd dat ze ernstig ziek zou zijn. Ze is in verwachting van een tweeling, wat niet helemaal goed zou lopen. Maar gelukkig, het blijkt een fabeltje. les petites choses, les couleurs que tu portes au noir ton dat ze komende maand moeten vallen van eh, die tweeling. Laten we hopen dat het allemaal eh, gewoon helemaal goed verloopt voor deze dame. Voor deze Celine Dion. Après moi. Duet wat ze eh, zong samen met de producer van dit album, Eric Benzie. Deze man die kent u beslist wel, hè? al hoort u het alleen al aan zijn gitaarspel. Ik heb het over Mark Knopfler. True love will never fade. True love will never fade. True love will never fade. True love will never fade. True love will never fade. I wonder if there's no forever. No walking hand in hand down a yellow brick road to Never Never Land. These days I get to where I'm going, make it there eventually. Follow the trail of breadcrumbs to where I meant to be, to where I meant. I don't know what brought you to me. That was up to you. There's so many come to see me who want their own tattoo. I fixed a needle in a holder, laid my hand upon your spine, there upon your shoulder the picture as your sign. When I think about us, I see the picture that we made. The picture to remind us true love will never fade. True love will never fade. True love will never fade. True love will I think of you. Any which way we're all shuffling forward in the queue. They like to move my operation. They like to get me off the grid. And I dream I'm on a steamer pulling out of here. When I think about us picture that we made, the picture to remind us true love will. Never Fade, Mark Knopfler van de cd Kill to Get Grism. Luis Miguel. Een cd die hij uitbracht in eh, 1993 alweer. Arius, zo noemt hij de cd. En als u net op vakantie bent geweest, dan roept dit misschien nog mooie herinneringen op bij u hoor. Luis Verde. una señal, una sonrisa, un aviso, un saludo casual. Warme klanken in deze herfst. De eerste herfstweek van het jaar. Althans, de meteorologische herfst. Hè? Want voor ons begint die pas op 21 eh, september. And Peebles. Fill this world with love. Zo heet deze cd die lekker funky klinkt en af en toe ook wat soul in zich heeft. Fail This World With Love, dat is de titeltrack van die cd. En het is een duet geworden. Van deze en Peebles samen met Mavis Staples. Yes, I. It's in there. It's everywhere. verdwijnen deze twee, die Ann Peebles en die... Eh, ja, de cd loopt gewoon door van het ene nummer in het andere. Eh, en die Maven Staplers die verdwijnen zo langzaam uit de speakers en beginnen dan weer gewoon opnieuw. Ja, de cd van de Eagles, u weet wel, die dubbelaar, daar wordt meestal How Long of Busy Being Fabulous van gedraaid. Ik draai deze keer Do Something. feel like giving. with all your body grooving, yeah, you're hitting me like you're a truck. Well, there's one more thing that I need from your mama, let me tell you, baby, it ain't luck. It's the kind of shaking gets me all the quick, and I hope I don't lose my cool. If you take rock and roll serious, well, man, you're just a fool. Tononi Band, een eh, formatie uit eh, Duitsland. Ze hebben een cd uitgebracht, ook alweer in 1995, alweer een aantal jaren geleden. En ze dachten hier de wereld mee te kunnen gaan veroveren. Het is bij deze ene cd en bij deze ene hit gebleven. Ik hoorde van een week iemand op de radio zeggen... wat zou hij nou meer hebben, hits of zonnebrillen? En ze hadden het natuurlijk over Elton John. and skaters on the ice. Long black cars standing side by side, loading up the boys at night.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 Sommige studenten zeggen dat ze op zichzelf wonen, terwijl ze in werkelijkheid nog bij hun ouders wonen. Dat levert hen onterecht 171 euro per maand extra studiefinanciering op. Controleurs gaan de komende tijd in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Twente op bezoek bij studenten die als uitwonend geregistreerd staan. De FNV-bonden eisen bij de komende CAO-onderhandelingen minimaal 2% loonsverhoging, iets meer dan de inflatie. Daarnaast willen ze afspraken over werkgelegenheid, flexwerk en arbeidsdeelname door ouderen. Als de werkgevers daar niet op ingaan, kan de looneis oplopen tot 3%, zegt de FNV. Het CNV gaat de CAO-onderhandelingen in met een looneis van minimaal 1,5%. Bij de Russische federale overheid verdwijnen zeker 100.000 banen. Komt neer op zo'n 20% van het totale aantal ambtenaren. Het massa-ontslag moet in de komende jaren een besparing opleveren van bijna 1,1 miljard euro. Het ambtenarenbestand van de federale regering is volgens president Medvedev te log om het bestuur van Rusland te moderniseren. Bij een gaslek in een bedrijfspand in Venlo zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De brandweer had uit voorzorg tientallen mensen geëvacueerd, maar inmiddels is iedereen weer terug. Door de lekkage kwam vanochtend het gevaarlijke gas ethyleenoxide vrij. De brandweer probeerde met een watergordijn te voorkomen dat het gas zich verspreidde. Na metingen is gebleken dat er geen giftige stoffen meer in de lucht hangen. Oud-VVD-leider Voorhoeven heeft zijn lidmaatschap van de VVD opgezegd. Hij is het niet eens met de deelname van de partij aan een regering met gedoogsteun van de PVV. Persoonlijk wil ik daar geen medeverantwoordelijkheid voor nemen, zei Voorhoeven. Voorhoeven was fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer en minister van Defensie.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 Geen vriend om mee te praten, geen kind dat naar je lacht. Jouw stem hoor ik als ik eenzaam ben. Vrienden was ik niet gewend, liefde heb ik nooit gekend. Ja, lach, dat ik dit beleef De Troosteloze kroegen, de licht om me heen. En ik ging elke dag een beetje dood. Als jij niet was gekomen, lag ik nu in de goot. Ik geloof weer in het leven sinds jij. als ik eenzaam ben, vrienden was ik niet gewend, liefde heb ik nooit gekend. Jouw lach, dat ik dit beleef